Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NOS op 3. In Amsterdam is een bedrijfspand onderzocht waar maar liefst 900 bedrijven staan ingeschreven. Vonden de Belastingdienst en de politie nogal veel. Misschien is ze vandaag even langs. Verslaggever Mark Robin Visser sprak met de buurman. Wist u dat u 900 buren had hier? Ja, er komen wel eh, heel veel mensen langs die eh, nummer 66 zoeken inderdaad. Die voor eh, bepaalde spullen wat ze goedkoop aanbieden. En dan, en dan is er meestal niemand. Nee. Dat weten we eigenlijk. Ik ben, ik ben zelf niet eh, binnen geweest. Ja, het gaat dus om 900 bedrijven die daar geen kantoor hebben, maar alleen een postadres. De Belastingdienst denkt dat sommige bedrijven een dekmantel zijn om drugsgeld wit te wassen of andere dubieuze dingen te doen. De politie kan niet zeggen of ze iets hebben gevonden. Op meerdere stations in Nederland zijn nu demonstraties aan de gang om aandacht te vragen voor de Palestijnen. Onder andere in Almere, Amsterdam, Eindhoven en Rotterdam zitten demonstranten in groepen op de grond. Twee dagen geleden was er ook al zo'n sit-in op Schiphol. De Britse krant The Guardian heeft een oude brief van Osama Bin Laden van de website gehaald... die 20 jaar online heeft gestaan. Het gaat om een brief waarin Bin Laden schrijft dat hij de oorlog tegen Amerika is begonnen... omdat ze Israël steunden. De krant zegt de brief offline te hebben gehaald... omdat hij nu zonder context de laatste tijd veel op TikTok rondgaat. En dikke kans dat je in de toekomst muziekvideo's kan maken op YouTube met AI. Ze beginnen nu met het testen van zo'n functie. Negen artiesten die geven toestemming om hun stem daarvoor te gebruiken. Onder meer deze man. Ja, het is Charlie Poet en ook deze popster. I'm ja, zie ja, Maar het lijstje gaat ook nog even door. Ook John Legend en Demi Lovato vinden het prima als YouTube hun stem gebruikt voor AI-video's. En YouTube gaat de functie eerst testen op zo'n 100 gebruikers. En dan nog het weer. Vanavond op de meeste plekken droog. Vannacht koelt het flink af. Op sommige plekken tot rond het vriespunt. En morgen vooral een droog en zonnig dagje. Aan zee kan er wel een bui vallen en dan een graad of acht. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staat nog één file op de A4 Amsterdam richting Den Haag.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 En de, de reden dus dat wij eh, Roadless Travel hebben gedraaid hier in deze Alternative FM van 16 november. Welkom. Straks in het tweede uur, derde uur. Ik weet niet precies hoe het uh, een en ander gaat lopen. Maar dan gaan we luisteren naar Joyce Martens. Zij is hier al eerder geweest. Niet in ons programma, maar wel in het eh, programma van Fred Heij. Wat op de zaterdagmiddag tussen 5 en 7 te beluisteren is in Entertainment for You. Want daar zat ze in. En eh, dermate vond ik het dus eh, zo interessant dat wij hebben gevraagd aan Joyce... nou, kom dan nog een keer terug, maar dan in ons programma. Dus zij komt vandaag nog een keer maar nu eh, dus in het eh, programma wat, eh, wat wij dus doen met camera's en alles erop en eraan. Dus het wordt nog een hele uitdaging in dat, dat opzicht. We gaan praten straks met Emmanuel Boateng. Wie is dat? Hij is van Stay Away from Dante. Dat gaan we hem toch even vragen wat dat nou precies is. Maar er komt ook een maxi-single aan twee tracks. En die ga je vanavond allemaal horen. Dus dat eh, is één ding van het eh, verhaal. In het eh, laatste uur nog een telefonisch interview. Dus ook niet zomaar eentje. Want het is linksom of rechtsom. Maar als je van de alternatieve muziek houdt. En ook van de indie. Dan moet het je niet ontgaan zijn. Want La Belle Époque is verschenen. En daar zit de geestelijk vader ook achter. Danny van Tiggelen. Die hebben we in de uitzending. En we gaan eens even met hem praten over dat meesterwerkje wat Volume 2 heet. Dat is heel erg leuk. Lijkt een beetje op Blanco van Music by Blanco, More Music by Blanco. Eh, ook bij Labelle Pok is het Volume 1 en het heette op een gegeven moment Volume 2. Maar eh, Danny is niet de enige, want Turmoil dat is ook een eh, band die we hier in de studio hebben gehad. Die hebben ook een, een EP uitgebracht. En het eerste, eh, de eerste EP die heette Volume 1. En geef ik je te raden wat eh, de tweede EP is. Ja, inderdaad, Volume 2. Dus dat eh, is een beetje wat, uh, wat een, beetje de klok slaat. aandacht ook voor het nieuwe album van Astrid. Gisteravond hebben ze in de helling een optreden gedaan. En vandaag heeft Bo toch heel netjes het een en ander naar me toegestuurd. Omdat wij ook een artikel gaan ophangen op onze eigen website. Bovendien Bo is een beetje een vriend van het eh, programma, want hij is hier vorig jaar in 2022, helemaal aan het eh, begin van, eh, van 2022. Ik geloof dat hij weer de eerste was nadat uh, de boel weer van het slot af was, weer een optreden heeft gedaan. Dat heeft hij helemaal solo gedaan. Of dat nou geslaagd is met Estrid hier in deze studio, dat weten we niet. Maar we hebben ooit eens een keer hier ook Bo gehad. Samen met Julian Silke, dat is een van de bandleden. Eh, en dat was een, eh, best een, eh, een intiem verhaal. Het is een, beetje een akoestisch setje in dat opzicht. Dat allemaal in, uh, even vogelvlucht. Maar we hebben ook nieuw materiaal. En dit is vorige week uitgekomen. Christy, ook een dame die we hier in de studio hebben gehad. Hoeveel ik van je hou. is geen teken van zwakte om om hulp te vragen. Deze last is te zwaar. meteen ook eh, commentaar van eh, een gebeente die soms ook weer naar dit eh, programma zit te luisteren. Ja, dat vind ik altijd wel leuk. Want haar ziet trouwens ook een collega geweest. Deze Walter. Uh, leuke nummer, zegt hij. Ja, natuurlijk, allicht. En ik heb ook goed nieuws. Thomas, je, zit, je staat er toch naast me. 25 januari, kan jij dan? pak even microfoon 4, want dan, dan, <laughs> dan, je vroeger toch ook uh, lopen presenteren. Maar kan jij dan? ja, eh, ik kan zeker. Jij kan 25 jaar. Ja, nou, dan, dan, heb ik goed nieuws. Want die Bonaniki die je net hebt eh, gehoord, die komt dan. Dus uh, ja, dus- kijk. Dus, dus dat, ik weet nou, niet... Daar, kom ik zeker. Dan kom je zeker. Dus zeker. Dus, ja, hij weet niet of hij met de hele band eh, gaat komen. Of, eh, of dat hij met twee of drie mensen gaat komen. Dat weet hij niet. Dus. Maar dan weet je in dit ieder geval. Dus eh, ik zou ik zeggen, hou me even vrij. Goed, nou dan weet je ongeveer hoe laat het is. we hebben Thomas in de studio. We hebben Marcus in de studio. En wellicht komt er ergens later op de avond nog één Leon. Die ook nog mee gaat doen. dit is uh, See You. die band die, die kreeg ik ineens vanmiddag binnen. tenminste, het het verhaal van, eh, van wat zij hebben gemaakt. En, dan is natuurlijk ook meteen de vraag, eh, mag ik hem draaien? Nou, dat heb ik dan ook eh, bij deze voor elkaar gekregen. En dat nummer dat heet Take Me Tonight.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 Alleen hij was eh, niet vandaag jarig. Maar dat was volgens mij gisteren. Jacob D. Edward. dit eh, kwam van een EP eerder dit jaar uitgebracht. Eh, van het, de EP Threshold. Het is trouwens dus een debuut-EP. En dit nummer Mirror Mirror heeft hij volgens mij hier ook, geloof ik, één of twee keer hier gespeeld. Dus het nummer is al lange tijd, heeft hij dat al uit de pen weten te krijgen. Eh, See You, daarvoor met eh, Take Me Tonight. Die eh, heb je daarvoor kunnen horen. Het is een nieuwe band. Uit Amsterdam komen ze. En we zullen ze ook hier gaan gadeslaan in dat opzicht. Zo dadelijk gaan we praten met Emmanuel Boateng. Dat is de man achter Stay Away from Dante. En dit is een van de nummers van die maxi-single die morgen uitkomt. Ze willen me zien. ze willen me zien Ben in de korrel, ze willen me zien Cool, alles op 10 Ik heb alleen offensief in mijn team Ja, ja ze willen me zien Joy is besser dan geen Ebeline Hoe, denk je dat ik het verdiend? Damn, damn, ze willen me zien Why the money is, je ziet Yeah, daar Ja, ik zet mezelf nu op wat ik wil is al mijn cash Ik hoor je wilde chillen met de stars Je wordt geweigerd, reden onterecht Je niet wilde praten op het net Die dadelijk kwamen hey. hebben nooit terecht yeah. Ik gaf mijn eerste show in Rotterdam Maar ben een jongen, ik gooi triple X Ze wilden mij niet zien, ik moest het maken Praatjes wilden never nooit die gaatjes Hoort me niet, lijkt alsof het slaap Maar stiekem zet ik stappen naar die saf En ja, ze willen me zien Ben in de kar ze willen me ze zien Ze willen me zien prins. alles op team Ik heb alleen offensief in mijn team yeah, ze willen me zien Ik ben die jongen die dit heeft verdiend Dame wil mij als een vriend dat ze mij willen zien Ja, Marie is je niet Ja, ik zet mezelf nu op je Je zet mezelf nu op Brussel fris en mijn fristie Zo vroeg is dat die hele guy, dat is die Boetje, ik mis niet Ik heb pas verloren als je mij daar in de kist ziet zijn op ik ben van klasse Doorheen tot er geen reks in mijn tas was Dit ga je niet meer van me afpakken Stop met takkie, man, voor afplakken Wist van de start al dat ik anders was Nu is het normaal toch Ik verkocht een show in trainingspak Dat vind ik normaal toch Zeg ze stay away van Dante Maar ik bleef met mijn guy in dit Je schrok toen ik opeens boven was Omdat je al jaren bent Branson Ja, ze willen me zien Ben in de kar, ze willen me zien Fris, alles op 10 Ik heb alleen maar van in met team ja, ze willen me zien. Ik ben die jongen die het heeft ook iets eh, weg van hip-hop. Nederlandstalige hip-hop wel te verstaan. Maar dat eh, terzijde. En het eh, grappige van dit verhaal... het is ook iemand die wij ook hier aan de telefoon hebben. En dat is Emmanuel. Goedenavond. Goedenavond. ik zeg hip-hop. Zeg jij dat dan ook? Ja, zeker, zeker, zeker. Ehm, dat is één ding van het verhaal. Maar eh, je brengt het niet onder je eigen naam uit. Want het is Stay Away from Dante. Klopt. Ja. dat is eh, eh, Engelstalig, maar je, je brengt het in het Nederlands. E-, eerst over die naam. Ehm, ja, want Dante, dat is een een of andere illustre figuur in de Italiaanse geschiedenis, denk ik. Klopt, inderdaad. Ja, wat heb jij met, wat, wat spreekt jou nou zo aan in Dante? En is dat de, de reden waarom je Stay Away from Dante hebt genoemd? zeker. Ehm, de reden dat ik eh, mezelf zo heb genoemd, of de act zo heb genoemd, is eh, dus inderdaad vanwege het figuur Dante uit eh, de Italiaanse geschiedenis. Hm? En hij heeft dus drie boeken geschreven, de Divine Comedy. En ja, die boeken spraken me gewoon erg aan. En hm. zoals sommige mensen weten, is Dante ooit verbannen uit de stad in Italië, omdat hij zeg maar, politiek een beetje afwijkende mening had. Dus hij werd verbannen. Hm. Dus dat soort van een speling, stay away from Dante. Omdat mensen natuurlijk niet bij hem in de buurt mochten komen. Mhm. En in de hip-hop scene vind ik mezelf dan ook een soort van verbanneling, Omdat ik als een, met een nieuw geluid kom en mezelf daardoor een beetje onderscheid. Ja, ja. Dat is eh, een beetje... Uh, de achterliggende kant van het verhaal. Maar eh, die, die Dante Alighieri, want zo heette die geloof ik voluit. Ja, eh, dat, dat is natuurlijk... Ja, politieke... Eh, hoe noem je dat? Een, eh, een afwijkende mening ergens hebben. Dat zijn altijd, naar mijn idee, toch een beetje de helden, denk ik eerlijk gezegd. Want die durven tenminste wat. Ehm, maar zie jij jezelf ook als een soort actievoerder? Of zie ik dat verkeerd? Als een actievoerder? Ja. Ja, ja, muzikale actievoerder in dit geval dan. Muzikale actievoerder inderdaad. Ik ben, niet een, <laughs> ik ben geen rebel of zo in het echte leven, maar ja. muzikaal inderdaad gezien wel. Omdat ik nogmaals ik vind dat ik wel met een authentiek geluid kom binnen de Nederlandse hiphop. Mm. Dus in die zin probeer ik dan wel bijvoorbeeld een beweging uh, uh, teweeg te brengen. Mm. Andere artiesten die ook dan iets meer uit, uitdagingen durven aan te gaan of andere geluiden durven te gebruiken in de hiphop. Want het is soms best wel eenzijdig in de hiphop. Dus ja, vind, je dat? Vind je dat het eenzijdig is? Ja, ja? Wel, wel. Dus er wordt niet heel veel geëxperimenteerd. En ik vind dat het wel een tandje, een tandje meer mag. Dus, ja, eh, eh, maar wat, wat ontbreekt er dan aan in, in jouw ogen? Een beetje karakter of zo. Ik, ik, heb het gevoel dat eh, in hip-hop is het heel erg wat populair is, dat doet iedereen. Hm. en dat gaat dan een beetje ten koste van die persoonlijke touch of zo. Ja. En dat, dat is denk ik de, dat ding dat meer. Dat is het, de factor die gewoon mist voor mij, zeg maar ja, ja, ja, ja. Dus dat, is een beetje dat eh, verhaal. Ehm, die, dat nummer wat we net hebben laten horen, eh, ze willen me niet zien, dat eh, vormt een onderdeel van een maxi-single. Klopt. Waarom een maxi-single? Ja, waarom een maxi-single? Ik heb, zeg maar, dit is ook een uitstapje voor mij. omdat ik normaal iets meer melodische muziek, tenminste tot nu toe heb uitgebracht, iets meer leunen naar de R&B kant. Hmm. En ik heb afgelopen zomer optreden gedaan in Amsterdam op No Fest. En alle andere acts waren super high energy hip-hop. En eh, ik raakte zo erg geïnspireerd dat ik gewoon dacht van oké, voor volgende release ga ik gewoon twee eh, meer hip-hop leunende singles uitbrengen. En dan ook met eh, gastartiesten erop binnen de hip-hop scene. En dan is dat ook gewoon leuk om te hebben voor mij en voor de fans misschien tijdens een show. Dus vandaar Maxi Single inderdaad. Ja, hip-hop zien. Ehm, wie heb je eh, op het oog eh, die, die af en toe dan eh, met jou mee gaan doen? Of wil je dat niet zeggen? op, ja, op deze twee nummers heb ik bijvoorbeeld de artiest Brunson en Melkon. Hm? Dat zijn nu al twee artiesten die geluid maken in de hip-hop scene. Dus met hun bijvoorbeeld. Ja, wat zeg je? wat heb je niet gehoord? Ik, ja, want je valt af en toe een beetje weg. Ik weet niet wat het is. Ja, ik weet niet. Ik, heb, ik, ja, ik was aan het vertellen dat ik dus op deze twee nummers heb ik Nelcon en in staan. Mhm. Dat zijn dus twee hip-hop artiesten die eh, nu geluid maken. Dus eh, vandaar dat ik hun ook eh, heb gevraagd om op deze nummers samen te werken met mij. Ja, um, dat is een maxi-single. Maar heb je ook nog meer plannen dan alleen maar maxi-singles uit te gaan brengen? Ja, voor nu heb ik vooral nog singles staan. Gewoon, een, gewoon enkele singles dus. Hmm. En in de toekomst, ik denk ergens volgend jaar, hopelijk in de zomer, eh, dat ik een, eh, met een EP eh, naar buiten kom. Maar daar ben ik nu nog mee bezig. Ja. Ehm, hoe hoe vast omlijnd is dat dan? hoeveel nummers moeten dat gaan worden straks op die EP? ik, ik, ben aan het ik zit te denken aan ongeveer zeven nummers. Ja. dat is bijna al een album eigenlijk. Ja, het is wel een randje album inderdaad. Ja. Eh, eh, want eh, er is er zelfs één die heeft acht nummers. die noemde dat een EP. Maar ik zeg, joh, dat is gewoon een album. Punt. Ja, dat, ik, vind, ik vind zeker wel een max voor de EP eigenlijk. Ja. Ehm, oké. Ehm, maar ja, ja je, maar je hebt ook optredens al gedaan, neem ik aan. Met, met Stay Away from Dante zeker, zeker. Hoe is dat, hoe is dat eigenlijk eh, ja, eh, eh, bij het publiek terechtgekomen met die optredens? Hoe waren die, de reacties erop? Over het algemeen zijn het goede reacties. ik treed pas sinds dit jaar op, ook echt. Ik hm? heb natuurlijk pas vier nummers uit, dus het is allemaal nog in de beginfases. Maar tot nu toe heb ik wel hele leuke reacties gehad en ook wel eens mensen gehad die vanuit ver uit Nederland naar Amsterdam toe kwamen om, eh, mhm. om een showtje te checken. Dus heel positief en ik vind het zelf ook leuk om te doen. Ja, en bij deze maxi-single, eh, daar had je ook iets. Want het, eh, het vormt het onderdeel welkom bij de voorstelling. Hè? Want dat is uh, waaronder je het uitbrengt. Daar had ik begrepen dat je er ook een videoclip bij ze wilde maken, toch? Klopt, klopt. Die, is, die ligt, die komt volgende week woensdag uit. Ja. november. Ja. En die heb ik gemaakt met eh, twee hele goede videomakers. Uh, eh, timecode video. Dus ik ben heel erg eh, enthousiast om die uit te brengen. Ja. Goed. Ehm, de laatste vraag is, waar ben jij te vinden op het wereldwijde web? <laughs> ik ben eigenlijk op alle streamingdiensten, dus Spotify, Apple Music, YouTube, hm. onder de naam Stay Away From Dante. op Instagram ook ja, eigenlijk op alles wel. En dan onder de naam Stay Away from Dante ben ik te vinden. Oké. Nou, eh, dan gaan we eh, het eh, tweede deel draaien van Welkom bij de voorstellingen. En dat heet Non-Stop. Amsterdam doet Paris. Paris. On n'est pas gentil. Toi tu sais pas que on fait ici. ici. Cherche. Les mains pesa. loin. De, de Dante. Hey, wie is op cheese non-stop. Non-stop. Hey, Dante, je non-stop non Er is geen einde, ik verdien non-stop Ik ben een flyer, in de kotje, shawty skiën non-stop hey, Laat het lopen, laat het lopen Moshpit, maak het open, maak het open Ik wil alle shit alsof ik poker Ik heb een paar albums in de oven Nelke Houdini, omdat ik het tover Nelke Da Vinci, want ik heb de code Nelke Cellini, broertje, ik verdelen Nelke Versace, ik ben in de mode Hey, post het op in de stad ik maak een foto op in de club Ik denk ze maken een grap Wat ik doe, ze vinden het knap Ik rook assie op in die whip Ik rook als je op in die whip wow. Die mensen vertellen me niks uh, Lijkt ogen terwijl je big gang Ey, Mies op zijn cheese non-stop, non-stop Ey, je op de keys non-stop, non-stop Er is geen einde, ik verdien non-stop Ik ben de flyers in de kotje, shawty skiën non-stop Ik zet de Jenga aan een Prada jas Of een Gucci bag, kan niet verstaan wat Lil Shorty zegt Weet toch ik heb Ik heb een koen hij is meer dan gek Denk voordat je stept, ik heb geen woorden uitgewisseld Maar toch weet ze dat ik rap Want ze ziet het aan mijn stijl of zo Shorty komt correct En ze speelt net als een xylofoon Ik ben tonen doof, oh no no, ik ben geen Romeo Tang niet meer een oh, ho, ik laat het lukken Elke show, ik ben het link wat ik ga koken Ey, wie is op zijn cheese non-stop, non-stop Ey, laat die op keys non-stop, non-stop Er is geen einde, ik verdien non-stop Ik ben een in een katje, shawty ski non-stop, non-stop hey het lijken net een dode guy Je bent nog steeds een boze guy Mijn moeder is altijd een trots Ik ben een king als Lodewijk Ik maak die beats en spit erop Je denkt nog steeds je kookt als mij Loopt als mij Hele om mijn hoofd De goden kozen mij in hoop Vroeger was ik skeer maar toch ik droomde rij. Werkte bij de Albertijn in hoeft Dat is mijn wijk Dropte ooit mijn eerste keer. Mannen lachten zich kapot Nu reageren mij de trucks Dante, jij gaat naar de Ik wil niet kast op. ik bitter ben, maar alsnog Heb je gevoeld hoe het voelt, wanneer je eindeloos klopt Maar al die deuren zijn lof dus je neemt de lange route En belandt daar alsnog tussen etappen toch? Het is non-stop, we werken rond de klok De prijs gaat omhoog wanneer die pokoe drop Dante Han Solo, ben een virtuoso Alles gaat zoet en loopt op rolletjes Ik noem het rollo. maak te veel mee dus neem het op En spelen terug in slow-mo Anti-duurzaam, ik zie de bag En zeg ze breng me momo In mijn element, vuur in mijn hart Maar ik ben grounded, ben te luchtig Op mijn rijder alleen water, super koude Non-stop, ben niet te houden Nooit veranderd, ben de oude Thank you. I find myself on the floor. Knuckles red from fight with the girl in my reflection. Losing myself, it's up to choosing for another rejection. met If I Would Be A Man. Je op de achtergrond eh, hoor je Joyce al een beetje inzingen. Eh, en eventjes eh, kijken wat er allemaal gebeurt. Ja, ga maar rustig door hoor, want het <laughs> maakt niet uit. die, ze zijn bezig met een soundcheck. En dat heeft straks alles te maken met vanaf 8 uur. Dat we in ieder geval vier nummers gaan horen van, van Joyce. Ehm, ze heeft al eerder een EP uitgebracht. En er komt ook nog nieuw materiaal aan, kan ik je vertellen. Dus dat straks. Maar we hebben natuurlijk ook eh, muziek. Eh, Morel was daar één van. En die komt ook weer eh, met een nieuwe single. En daarvoor hoorde je Stay van from Dante. Dat komt morgen uit. Dus dat is hagelnieuw. Ehm, we verder vandaag kwam ik iets tegen bij collega van Indie XL, Conjo Vergeer. En die prees toch een singer-songwriter aan... die we een beetje eigenlijk in het kaliber kennen van Bernard Hering. Want daar kan ik het toch het beste mee vergelijken. En deze man, eh, en dan blijkt natuurlijk eh, My Blue Van. Daar hebben wij ooit nog eens een keer iets eh, mee, mee van doen gehad. Dat was een band uit Utrecht. En die band, die, daar, daar zat een ene Bas Beenhakkers in. En die is nu gewoon zelf voor zichzelf begonnen. En hij heeft dus gewoon een eigen album uitgebracht. En dat album dat is zo verschrikkelijk goed... Dat, eh, dat we er eigenlijk ook niet omheen kunnen. En dit is een van de nummers. Het is sterker nog het openingsnummer van dat eh, album. En dat nummer dat heet Stark. Deepest grief of the stork that flies me by is to see is the lobster dive. Effortless, adjusting wings as he glides. Deep is the sea that grows to be left. bomb. Mean misery, long leaves that pass me by. was meant for us. I hope she considers my side, though I thought that you treat her right. You were all along living lies, so it's cry ourselves to sleep. It is Sterrenweldering. En zij komt naar de studio. Eh, weliswaar niet nu, maar op 14 december komt ze spelen. En dit eh, komt van Hope and the Aftermath. Eigenlijk had ik eh, mijn mond dicht moeten houden. Waarom doe je dat niet? Kom ik anders niet goed uit met mijn tijd. Sven Ross is de andere die ook meekomt op 14 december. En ook hij heeft nieuw materiaal achtergelaten. Dit staat erop. A memory is a wild place to go. A memory is a wild place to go. Losing track of time on the train ride home. I'm dreaming of your breath upon my skin. But I don't if we even still exist. You might be back tomorrow if I close my eyes today. The landscape keeps on moving as my hopes roll high. A memory is a wild place to go. Now we're on hold, there's things to figure out. Like who we are and what life We said we'd always cherish what we had. I guess I'm just afraid that you forget. You might be back tomorrow if I close my eyes today. The landscape keeps on moving share dat was hem. Sven Ros, we hadden hem eh, niet zo lang eh, geleden had hem geloof ik in de uitzending. Vorige week of zo, dat weet ik ook niet meer helemaal precies. Maar eh, daar zat hij in, want hij komt samen met Sterre Weldering spelen volgende maand. 14 december, schrijf maar op. Dat wordt een hele speciale, want beiden komen dan hier voor de tweede keer spelen. Dus dat is ook wel heel erg leuk. Um, wie ook geweest is, en dat is alweer van september 2023... want het was uh, verstopt in een 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf. Dat is deze, en dit is de echte singleversie. Stijn. J'ai retrouvé la perspective. Ne t'inquiète pas.